uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is opnieuw aangifte gedaan tegen Ali B. Bij het OM liggen nu twee aangiftes tegen de rapper vanwege grensoverschrijdend gedrag... in de zaak rond The Voice of Holland. RTL werkt voorlopig ook niet meer samen met Ali. Volgens de zender heeft dat niet met de nieuwe aangifte te maken... maar zolang het onderzoek loopt stoppen ze de samenwerking. Ali B. zegt zelf dat hij niks strafbaars heeft gedaan... De hele zaak kwam aan het licht door het programma Boos. Zij komen morgenmiddag met een aflevering over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Het zijn lange dagen voor het nieuwe kabinet. Gisteren en vandaag hebben ze het over de kabinetsplannen. Het lijkt erop dat daaraan niet veel gaat veranderen, zegt onze Haagse verslaggever. Het algemene beeld tot nu is toch wel hè, dat het coalitieakkoord weliswaar niet in steen is gebeiteld... maar de grote lijnen blijven staan. En ook op de grote punten hè, voor stikstof en klimaat heb ik nog niet echt extreem veel kritiek gehoord, ook uit de Kamer. Het debat gaat nog door tot vanavond laat. Woon je in de buurt van Amsterdam, Almere of Lelystad... dan moet je voortaan altijd een afspraak maken voor een coronatest bij de GGD. Het testen zonder afspraak lukt daar niet meer, omdat het te druk is. Er staan vaak lange rijen bij de testplek. En dat is natuurlijk niet echt handig bij een plek waar snotterende mensen rondlopen. Op meerdere plekken is ingegrepen bij protestacties van theaters, poppodia en musea. Op tientallen plekken kun je vandaag naar de kapper in een theaterzaal of een danslesje meepakken in een museum. In Amsterdam kreeg het Concertgebouw een officiële waarschuwing omdat ze toch hun deuren opengooiden. Deze vrouw liet zich daar vandaag knippen met klassieke muziek op de achtergrond. Ja, heel tevreden. Ja, de beste kapperervaring eh, tot nu toe. Oh, heb je ooit bij een kapper gezeten terwijl er zoveel mensen toekeken? Nee, nee, dat absoluut niet. Nee. <laughs> <laughs> het is wel een beetje onwennig, maar aan de andere kant is het juist heel ontspannend, want de muziek op de achtergrond is zo mooi. In Den Haag kreeg de Koninklijke Schouwburg ook een officiële waarschuwing. En in het Utrechtse museum Speelklok, dat er vandaag uitzag als een sportschool, kwamen boa's langs. Het weer, er trekt wat regen over het land. De komende uren krijgt het oosten en het zuiden daar last van. Later opklaringen, daarna een koud nachtje en morgenochtend weer regen.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 Er zijn ook twee rijstroken dicht. Daardoor ook vielen op de A22 van Beverwijk naar Velzen... tussen Beverwijk en Knopend Velzen. Daar ook ongeveer drie kwartier op onthoud. En ook ietsje meer verdraging is er vanmiddag op de A7 Zaanstad-Horen...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 But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part when I pull myself out of your arms. Wish I knew that was only the start. felt. But all that was going through my brain was your hands around my waist. You know how to do it so well. Really thought I was done with the hardest part. When I pulled myself out of Zandvoort en de regio.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 Inwoners van Amsterdam en de provincie Flevoland moeten voortaan altijd een afspraak maken voor een coronatest bij de GGD. Het is nu vaak te druk en er ontstaan lange rijen voor de testlocaties. MVV Maastricht opent op 4 februari het stadion voor publiek... voor de wedstrijd tegen VVV Venlo. Dat gebeurt ongeacht of de huidige coronamaatregelen voor de sportwereld worden verlengd... meldt de Maastrichtse club. Het weer vanavond klaart het op en vannacht kans op een winterse bui. De minima liggen tussen de 0 en 3 graden.